uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het dodental van de overstroming in Nigeria is opgelopen tot zeker 600. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun woning verlaten vanwege het noodweer. Al maanden regent het meer dan gewoonlijk. Naar schatting 82.000 woningen zijn door de overstromingen eh, verwoest. Net als 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten waarschuwen voor tekorten en voor hoge voedselprijzen. In een dunner zaak in de binnenstad van het Zuid-Hollandse Gorkum... heeft gisteravond een grote brand gewoed. Twee bezoekers zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd... maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een frituurpan in de keuken. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse Isala ziekenhuis draait om hartimplantaten. Dat schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel na gezamenlijk onderzoek. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste hartimplantaten van Nederland geplaatst. Eerder werd duidelijk dat twee cardiologen zijn geschorst. Volgens NRC en De Spiegel zouden ze 3,2 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens met Oekraïne. Ze gaan deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. Het is niet duidelijk hoeveel militairen Belarus gaat bijdragen. Belarus heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de oorlog met Oekraïne. Bij een autoongeval in Harskamp in Gelderland is gisteravond een persoon overleden, meldt de politie. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond. Hun auto reed tegen een boom. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. En dan het weer. De komende uur is het overal droog. Later vanochtend weer regen, soms met onweer. In de namiddag klaart het op. Er staat dan een zwakke tot matige wind en het wordt 17 tot 21 graden.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 What's wrong with that? We in the VIP twisted, twisted. downright spiffy, yeah. two way. Ooh, they make it like it missed it. Come on. Hey, where the party at? on the way, but the Bacardi, yeah. Uh. Models and models talking all that. put your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the East side run this mother for ya. Hell yeah. You my Southside run this mother for ya. Hell yeah.